Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden brengt later deze maand een bezoek aan Polen, meldt het Witte Huis. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt. Het gerucht dat Biden op korte termijn naar Polen zou afreizen ging al langer. De Amerikaanse media melden dat hij erheen wil om te markeren dat het bijna een jaar geleden is... dat Rusland de invasie van Oekraïne begon. Na de drugsvondst gisteren in een vrachtwagen met hulpgoederen voor Turkije... zijn in de andere vijf vrachtwagens die nog werden onderzocht geen drugs gevonden. Het konvooi was onderweg van Den Haag naar Turkije toen de politie een tip kreeg. De drugs die aan boord van een van de vrachtwagens werden gevonden zijn vernietigd. De andere vrachtwagens met hulpgoederen zijn inmiddels weer vrijgegeven. Er is nog niemand opgepakt. In Zoeterwoude zijn drie verdachten opgepakt voor mishandeling en een mogelijke ontvoeringspoging. Daarbij heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige heeft de politie een auto klemgereden op de plek waar de mogelijke ontvoeringspoging was. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. een van hen zou het slachtoffer zijn geweest van de mogelijke ontvoering. En de ander was een fietser die toevallig voorbij kwam. Fotograaf Eddy van Wessel is de winnaar van de Zilveren Camera 2022. Hij krijgt de prijs voor zijn zwart-wit-serie Ruïnes voor de Vrijheid over de oorlog in Oekraïne. De jury stemde unaniem voor Van Wessel. Iedere foto slaat een nagel in je ziel. En bij het zien van het volgende beeld gaat deze steeds een stukje dieper, zegt de juryvoorzitter over zijn werk. Het is de vierde keer dat Van Wessel de onderscheiding krijgt. Nooit eerder won een fotograaf de prijs zo vaak. Het weer vannacht bewolkt. Hier en daar kans op wat regen. Het komt af naar een graad of 4. Morgen veel bewolking.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 You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong seen it all me, got me feeling I'm the one.